Op kerstavond zaten honderdduizenden huizen zonder stroom. In grote delen van Amerika daalde de temperatuur tot onder het vriespunt. Ook in zuidelijke plaatsen die niet gewend zijn aan winterweer. Het Russische parlement wil de belasting verhogen voor Russen... die na de aanval op Oekraïne naar het buitenland zijn uitgeweken. De voorzitter van de Duma zegt dat het rechtvaardig is... om de belastingvoordelen voor deze mensen te schrappen. Ze hebben volgens hem hun land, vrienden en familie verraden. Honderdduizenden Russen zijn de afgelopen tien maanden op de vlucht geslagen... onder meer omdat ze niet willen dienen in het leger... en niet willen leven onder het autoritaire regime van president Poetin. Het gaat vooral om hoogopgeleide jongeren. Na het loslaten van het zero-covid-beleid kampt China met een grote covid-golf. Het staat vast dat veel Chinezen aan de gevolgen van het virus overlijden... maar dat blijkt niet uit officiële cijfers. Volgens de Chinese autoriteiten zijn er de afgelopen vier dagen geen sterfgevallen geweest. In China hebben de meeste inwoners amper immuniteit opgebouwd... en betrekkelijk weinig mensen zijn gevaccineerd. De Chinese vaccins zijn bovendien matig van kwaliteit. Het reuzenrad in Enschede dat vrijdagavond stilviel... en waarin mensen urenlang vastzaten, wordt afgebroken. De regionale nieuwsorganisatie Twente schrijft dat de attractie teruggaat naar de fabrikant. Het smakenrad in het Volkspark zou eigenlijk de hele kerstvakantie blijven staan. Gisteren draaide de attractie zonder problemen... maar de initiatiefnemers zeggen tegen Twente dat ze na de storing... het zekere voor het onzekere nemen. Het weer. Veel bewolking. Vooral vanmiddag vanuit het zuiden op veel plaatsen geruime tijd regen. En het wordt 9 tot 11 graden. Vanavond geleidelijk droog. Morgen is buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. In de loop van de middag breekt de zon door. Maximum temperatuur morgen 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel.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 Ik wens u allen een Merry Christmas. Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina hebt kunnen lezen... draai ik deze uitzending een veelheid aan jazzuitvoeringen... van bekende en minder bekende kerstsongs. Veel jazzartiesten hebben gekozen om een nogal suikerzoete kerstcd te maken... met veel strijkers en belletjes. Die heb ik zoveel mogelijk vermeden bij het samenstellen van dit programma. U hoort dan ook een ruime keuze aan echte jazznummers... van een keur aan uitvoerende muzici in kleine en grote bezettingen. Ik begon deze uitzending met een nummer van Joke Bruis... van haar cd When Christmas Time is Near. Zij werd begeleid door Jean-Louis van Dam op piano en synthesizer... Hermine Deurlo op harmonica... Martin Oster op gitaar, Edwin Corsilius op bas... Frits Landersbergen op drums en Jeroen Rijk op percussie. En als tweede staat nu klaar Scott Hamilton. Van, eh, een serie, van twee cd's genaamd A Concord Jazz Christmas... en dit is volume 1... gaan we luisteren naar Christmas Love Song. Uitgevoerd dus door Scott Hamilton op tenor en L. Plank op piano. Scott Hamilton, Christmas Love Song. Dan eh, gaan we de eerste big band eh, van vandaag beluisteren. Eh, nee, dat is het volgende nummer pas. Een van de volgende nummers. Ik verkijk me. we gaan nu naar een grootheid op Hammond organ luisteren. Namelijk Jimmy Smith. Jimmy Smith wordt begeleid door Quinton Warren op gitaar en Billy Hart op drums. En eh, het is een opname gemaakt door de wereldberoemde Rudy Van Gelder... in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs in New Jersey. Eh, het nummer staat op de LP Christmas Cooking. We gaan luisteren naar Jimmy Smith met Jingle Bells. Thank you. En zo wordt Jimmy Smith uitgeveed met zijn Jingle Bells. Eh, het tweede vocale nummer van vanochtend, eh, daarvoor, dat neemt Ella Fitzgerald voor haar rekening. Eh, ze wordt begeleid <clears throat> pardon, door een studioorkest van Frank de Vol. Het is een opname uit 1960 van de cd Ella Wishes You a Swinging Christmas. Luistert u naar de Good Morning Blues. It's Christmas time and I wanna see Santa Claus. Yes, it's Christmas time and I wanna see Santa Claus. Gonna ask him for my baby. Ain't that a Santa Claus. His arms are where I belong, where I belong. Santa Claus, Santa Claus. Fitzgerald met de Good Morning Blues. Dan staat klaar de Count Basie Orchestra. Eh, weliswaar niet een opname waar de Count zelf nog eh, de bandleader was. Die eh, overleed op 26 april 1984. Maar het orkest ging door en staat nu onder leiding van Scotty Barnhart. opname uit 2015 van de kerstcd van de Count Basie Orchestra... getiteld A Very Swinging Basie Christmas. We gaan luisteren naar Little Drummer Boy. ja. Count Basie Orchestra, Little Drummer Boy. ZFM Jazz. En eh, afgelopen zondag, dus vandaag een week geleden... Eh, was er een fantastisch concert eh, in de krocht... georganiseerd door Jazz in Zandvoort, Hans Rijmers en zijn team... En daar trad op uh, Madeleine Bell. De tent zat helemaal vol en het was een sfeer werkelijk fantastisch. Eh, nou, dat is de reden dat ik natuurlijk ook in deze kerstuitzending... Eh, een nummer laat horen van Madeleine Bell. zij bracht in 2004 uit een cd genaamd Blue Christmas. En ze wordt eh, op deze cd begeleid door Cor Bakker op piano en keyboard... Peter Tiaus op gitaar... Frits Landersbergen afwisselend op vibrafoon en drums... Edwin Corsilius op bas en Jeroen de Rijk percussie. Eh, we hoorden al hoe Ella Fitzgerald de blues had zo even. Uh, eh, Madeleine Bell zingt Santa Claus Got the Blues. Christmas Eve I met Santa hitchhiking He was down on his knees He got in my car I could see he was crying He said, times ain't been so hard Since gonna be a sad Christmas for some of these little girls and boys. I got to make time up, but I've been traveling by day. En dat was Madeleine Bell die zong over Santa Claus die de blues had. Snel door met eh, een grotere bezetting Stan Kenton en zijn orkest O Come All Ye Faithful. En dat was eh, Stan Kenton's interpretatie van O Come All Ye Faithful. Met die typische Stan Kenton Orchestra sound. Een eh, soliste nu even. Marion McPartland, de pianiste, speelt God Rest Ye Merry Gentlemen. En ook dit kwam weer van die verzamel Concord Jazz Christmas CD. Een opname uit 1994. Een prachtige solo-uitvoering van God Rest You Merry Gentlemen door Marion McPartland. Op eerste kerstdag mag Lionel Hampton natuurlijk niet ontbreken. Eh, luistert u naar zijn uitvoering van White Christmas. en wel Tony Bennett samen met zijn dochter Antonia. Ze worden begeleid door de Count Basie Big Band... en luistert u naar I've Got My Love to Keep Me Warm. The snow is snowing The wind is blowing but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. overcoat, off with my glove. I need no overcoat, I'm burning with love. My heart's on fire, the flame grows higher. Ja, dat waren Tony en Antonia Bennett. Eh, dan heb ik nu eh, iets klaarstaan uit eh, Canada. En wel de Canadese zangeres, jazzzangeres Diane Panton. ook zij bracht een kerstcd uit, getiteld Christmas Kiss in 2012. En, sorry, eens even checken of ik dat nu gelijk zeg. Ja, Diane die zingt ik herinner me niet meer of ze op deze eh, cd ook nog eh, eh, instrumenten speelt. Maar in ieder geval, dat maakt niet uit. we luisteren naast Diane met Guido Basso op trompet en vlugelhoorn. Red Schwager op gitaar en Don Thompson op bas. Kissing by the Mistletoe. season is a wonderful time for a boy and girl to fall in love. Cause Santa and Cupid planned exactly what you did when you kissed me by the mistletoe above. We stood there kissing neath the mistletoe, jingle, jingle. Kiss, kiss, kiss, and away we go, tingle, tingle by the mistletoe. Love came to stay, and now it's Christmas every day. Kiss, kiss, and away we go. Tingle, tingle. Kissing by the mistletoe. Love came to stay, and now it's Christmas every day. We stood there kissing neath the mistletoe. Jingle, jingle we go tingle tingle kissing neath the mistletoe love came to stay and now it's christmas every day yes now it's christmas every day en dat was de stem van Diane Panton. Eh, ook Dave Brubeck maakte een eh, kerstcd, een eh, solo cd, in 96. Getiteld Dave Brubeck Christmas. Luistert u naar Dave's interpretatie van Silent Night. dat was Dave Brubeck. En het laatste nummer voor het nieuws en de boodschappen komt van Karin Ellison. Karin Ellison, vocal, wordt begeleid door Paul Smith, piano, Rod Vleeman gitaar, Bob Baum, bas en Todd Strait, drums. Coventry Carol. allemaal fijne dagen en een voorzitter.